Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ter Apel hebben vannacht weer een hoop mensen buiten geslapen. Opnieuw waren er veel te weinig bedden. 150 asielzoekers sliepen op het grasveld voor het aanmeldcentrum. De nacht ervoor ging het om honderden mensen. Bij dat aanmeldcentrum was gisteren ook een vechtpartij. Twee groepen knokten buiten de hekken met elkaar. Waarom het uit de hand liep is niet helemaal duidelijk. Volgens de fotograaf kwam, kwam een groep van 100 asielzoekers verhaal halen bij 10 anderen. Die zouden spullen van hen hebben gestolen. Amerikaanse politiediensten worden de laatste tijd vaak bedreigd. Vooral online krijgen ze hele nare berichtjes. Die worden een stuk meer verstuurd nadat de FBI vorige week binnenviel in het huis van oud-president Trump. Ze zochten daar naar geheime informatie die Trump uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. The potential of violence against all levels of law enforcement officials. The threats are mainly occurring online and FBI officials are concerned about their agents and staff. Vooral mensen die bij de FBI of de politie werken krijgen heftige berichten. Er wordt bijvoorbeeld gedreigd met het plaatsen van een bom. Vorige week probeerde een gewapende Amerikaan een FBI-kantoor binnen te komen. Na een urenlange achtervolging schoot de politie hem dood. En in Oud-Beierland in Zuid-Holland is vannacht een plofkraak geweest bij een juwelier. De politie heeft iemand opgepakt. Of er iets is gestolen is nog niet bekend. De politie onderzoekt de explosie en roept getuigen op om zich te melden. En in Den Haag zochten ze gisteravond voor koeling op hun eigen manier. Zoals bijna altijd bij bloedheet weer draaiden ze er een brandkraan open. En daarna gooide een groepje jongeren er ook nog afwasmiddel bij... waarna de hele straat onder een dikke witte schuimlaag zat. Daar was het Haagse waterbedrijf minder blij mee. Het is nu hartstikke droog, dus moeten we juist zuinig zijn met water. Zij draaiden de kraan dan ook gauw weer dicht. En het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon... met vooral later vandaag al kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 25 tot 29 graden verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort 3 kilometer file tussen Overveen en Alkmaar. Alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet.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 Ze praten vandaag met het kabinet over de stikstofaanpak. De natuurorganisaties hebben al gezegd dat ze geen concessies willen doen aan de stikstofdoelen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw gevochten. Bij de hekken gingen gisteren twee groepen met elkaar op de vuist. De politie kwam ertussen, maar heeft niemand opgepakt in Oud-Beierland in Zuid-Holland is vannacht een plofkraak gepleegd op een juwelier. Er is één persoon aangehouden, meldt de politie. Of er iets is gestolen is nog niet bekend. Het weer, een mix van wolken en zon, hier en daar een bui en 25 tot 29 graden. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder etmaal weer. FM. Dat je graag vertelt hoe mijn dag was. Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker.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 Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay.